Dat is het belangrijkste broeikasgas naast CO2. En dus verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De meest vervuilende vuilnisbelt ligt in Buenos Aires, zegt de onderzoeker. Als we naar de grootste kijken en hoeveel die dan over een jaar uitstoot... dan is dat equivalent als het rijden met anderhalf miljoen auto's... als het gaat om de klimaatimpact. De uitstoot van anderhalf miljoen auto's dus van één vuilnisbelt. Volgens de onderzoekers zijn er manieren om de methaanuitstoot minder te maken... waardoor klimaatverandering wordt tegengegaan. China zegt dat de militaire oefeningen bij Taiwan klaar zijn. China stuurde dagenlang drones, schepen en zelfs raketten richting Taiwan... uit woede over hoog Amerikaans bezoek. China ziet Taiwan als een ongehoorzaam deel van China. Ik wilde even laten weten hoe sterk het Chinese leger is. Dat de oefeningen nu zijn gestopt wil nog niet zeggen dat de rust helemaal terugkeert, zegt correspondent Sjoerd en Daas. In de tussentijd hebben ze natuurlijk wel wat terrein gewonnen. Ze hebben kunnen kijken eh, waar ze mee weg kunnen komen eh, zonder te veel te escaleren. Ze hebben nu een soort van nieuw normaal gevestigd daar in de straat van Taiwan. was het in de eerste instantie vooral de vliegtuigen. Ik denk dat we de komende tijd echt nog wel ook oorlogsschepen eh, daar in de straat van Taiwan rond Taiwan gaan zien. Taiwan denkt dat China een invasie voorbereidt. En binnenvaartschippers zijn bezorgd over de veiligheid op de Nederlandse vaarwegen. Volgens de Algemene Schippersvereniging gaat het steeds vaker bijna fout... omdat de regels op het water niet voor iedereen duidelijk zijn. Ook is het volgens de vereniging drukker op de rivieren. En de drukte houdt mensen met een boot niet snel tegen. Hoe drukker het is, hoe, hoe gevaarlijker natuurlijk. Maar over het algemeen als je een beetje goed oplet, dan eh, gebeurt er verder niks. zorg dat je je motor gewoon netjes onderhoudt <laughs> ieder jaar. En eh, zorg ook dat je dus gewoon eh, wel een beetje aan de zijkant blijft als je toch twijfels hebt. Of als je je niet helemaal zeker voelt, dan zou ik niet meer op de rivier gaan varen. Afgelopen vrijdag werd een plezierjacht overvaren door een binnenvaartschip op de Lek. Mevrouw het Veenendaal kwam daarbij om het leven. En dan nog het weer vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig, wat warmer dan vandaag. En dan wel 33 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Hoorn is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Memories follow me feel you over here. You take up every corner of my mind.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 Weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou. Ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. En is de ruis te veel als je dat en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Want is jouw keuze ZFM.